Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil een verbod op achteraf betalen in winkels. Daarover is afgelopen dag unaniem een motie aangenomen. In veel online winkels kunnen aankopen al achteraf worden betaald. En betaaldiensten Klarna en Adyen willen die mogelijkheid nu ook aanbieden op pinautomaten in fysieke winkels. De Kamer maakt zich daar al langer zorgen over. Mensen zouden erdoor in de schulden kunnen raken, vooral jongeren. Half november komt de staatssecretaris met een reactie. Atlete Zoe Setny zegt dat ze tijdens haar carrière meerdere keren slachtoffer is geweest van grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijft ze op Instagram. Eind vorig jaar deed zich een situatie voor die volgens Setny de laatste druppel was... mede door de manier waarop het door de autoriteiten is behandeld. De 22-jarige sprinster zegt dat ze daardoor het hele seizoen heeft gemist, inclusief de Olympische Spelen... Vorige week liet ook discuswerpster Jorinde van Klinken weten... slachtoffer te zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. De Atletiek Unie heeft nog niet gereageerd. De politie zegt dat er steeds meer incidenten met explosieven zijn. Dit jaar zijn er al 768 incidenten gemeld. Ruim de helft meer dan in heel 2023. En ruim de helft daarvan is geen link met criminaliteit. Volgens de politie lijkt het een maatschappelijke trend te worden om ruzies met een aanslag te beslechten. Verloskundigen in Amsterdam willen vooraf betrokken worden bij verkeersingrepen in de stad. Volgens een samenwerkingsverband van verloskundigen in de regio... wordt het steeds lastiger om op tijd bij bevallingen te komen... mede door de werkzaamheden en grotere verkeersdrukte. De Amsterdamse verloskundigen willen ontheffingen... om bij noodgevallen bijvoorbeeld de maximumsnelheid te mogen overschrijden. De gemeente is met verschillende beroepsgroepen in gesprek over de bereikbaarheid in de stad... maar zegt gebonden te zijn aan landelijke regels. Het weer vrijwel overal droog, met vooral in het noorden kans op mist. Het koelt af naar een graad of 7.